Funk Night. 1 over 5, daar zijn we weer zaterdagavond. Nigel Pelders, bedankt voor Nigel's Weekend Run Up. De afgelopen twee uur met veel sport en muziek. En dit, dit is Langstraat FM Funk Night. the Mercedes you drive That's what I felt the moment you arrived. You had something so unique. It's your personality, personality, captivating. Let's see eye to eye. Let's put a plan together. The way I see you, a young and beautiful thing. That touch of glass that makes my heart sing. So understand if it's love you bring. Let's get serious, baby, forever. it's your Die was dat hier bij De Funky. 7 over 5 precies. Dit is NCB komt uit de playlist Can't Fight The Feeling. Nou, je souvenir van NV, Let's Me Do You, komt uit 1984. 80. Let Me Do You. Een andere grote van hen is It's Alright. Komt van een jaartje eerder, 83 dus. 16 over 5, dit is langs de funky. En hier, hier is Crystal. jazz females. Word, man, look like they checking us out too, finesse. Yeah, man, we need to push up on that. In fact, the one in the red look like he's fresh. Yeah, man, that hot pink is looking real nice. Well, yo, let's go see what they want to do, man. They want to hang out, go to the crib. And yeah, man, I know you got that pipers on ice, you know that. Yeah, man, we just go for that. In fact, that sound like a winner. Let's go check them out. Bet, man. Mm, mm, mm. Times. Dat was Cutty. Bij Langs hadden we Funk Night. Klinkt een beetje raar, maar het was geschreven C-U-T-T, Griekse I en Naughty Times. Dat past wel een beetje, hè? En dit is Atlantic Star. was dat. En Grooving hier bij Langs Rotterdam Food Night. En daarvoor hoorde je Athletic Star en Armed and Dangerous. We hoorden daar de single versie van de 7 inch En dit is een souvenir. Can function. Candy is dit. de playlist. Zaterdagavond langstraat en Funk Night tot 7 uur. dit is Belinda Houston. Funky freestyle. I like that in you. Jones on the floor was dat. Hierbij langs hadden we een Funk Nights. Dadelijk in de tweede uur hoor je Busy Bee, Alex O'Neill, Yvonne Cage, Bohannon, Zoom, Slave, Fatback, The System, Floyd, Back the Warriors, Radiance, A Limited Touch, Touchdown. Ja, dat is de laatste dan weer. Als het goed is halen we die, want het zijn allemaal nogal lange platen. Maar we gaan het gewoon proberen. Hierna hoor je Deodato. En Are You For Real, dit is een souvenir. Dynasty. Love in the Fast Lane. Souvenir dus uit 1981. Exact 9 voor 6 op deze zonnige, heerlijke, zonnige zaterdagavond. Are you? gemaakt door Benders Adviesgroep. Het vertrouwde adres voor uw administratie, verzekeringen, hypotheek... en zelfstandig intermediair regiobank. Benders Adviesgroep, Stationsstraat 113 in Waalwijk. Zet de tijd op 6 uur. Langstraat FM Nieuws. Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het aantal coronabesmettingen in het zwaar getroffen India is opnieuw gedaald. De afgelopen dag kwamen er bijna 174.000 gevallen bij. Dat is de kleinste toename in anderhalve maand tijd. Ook het aantal Indiërs dat overlijdt aan corona neemt af, maar is met ruim 3600 in 24 uur tijd nog steeds hoog. Toch wil de regering in New Delhi een voorzichtig begin gaan maken met versoepelingen van de maatregelen vanaf maandag. De Indiase hoofdstad kent een lockdown sinds 19 april. In Goes zijn twee jongens van 15 en een van 14 jaar opgepakt. Ze worden verdacht betrokken te zijn geweest bij een flinke brand in een voormalige garage op 6 mei. De politie kwam er na onderzoek al snel achter dat het vuur was aangestoken. De verdachten zijn gisteren en vandaag aangehouden. Omdat ze minderjarig zijn, hoeven ze de cel niet in, maar hebben ze voorlopig huisarrest gekregen. Ook mogen ze alleen contact hebben met hun advocaat. Maandag worden ze voorgeleid. Het RIVM meldt ook vandaag een verdere daling van nieuwe coronabesmettingen. De afgelopen dag kwamen er bijna 3440 bij, ruim 445 minder dan gisteren. Ook het aantal positieve testen neemt gestaag af, de afgelopen week met zo'n 24 procent. Ook liggen er weer minder coronapatiënten in de ziekenhuizen. In totaal 1352, van wie 499 op de IC. En dat is voor het eerst sinds 13 december minder dan 500. Over de hele wereld zijn mensen minder vlees van wilde dieren gaan eten sinds het begin van de coronacrisis. In een onderzoek van het Wereld Natuurfonds zegt zo'n 30% van de ondervraagden minder wilde dieren te eten of daar zelfs helemaal mee gestopt te zijn. 46% denkt dat de overdracht van ziektes van dieren op mensen ook in de toekomst de belangrijkste oorzaak voor pandemieën zal zijn. En dan nog het weer. In het noorden tijdelijk meer bewolking. Tegen de nacht is het overal helder met in het noorden mist. Koelt af naar 4 tot 9 graden. Tot zover het radio nieuws. In 15 seconden Rozenbrand Timmerwerken uit Kaatsheuvel. Zeg je Rozenbrand Timmerwerken uit Kaatsheuvel, dan zeg je kozijnen, deuren, dakkapellen, erkers, metselwerken, renovatie, interieurbetimmeringen, garages, aanbouwen, schouwen, haarden, eigenlijk alles waar een vakman aan te pas komt. Kortom, rozenbrandtimmerwerken.nl. Nou, past dat wel in 15 seconden? Bierman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht? Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs. Dat klinkt goed. Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten. Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk? Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl Funk go at the place to be. They were standing in line to see the busy bee. I pulled up in the curve in the 98. Then I rushed inside so we won't be late. The party was packed where you couldn't even move. Now everybody's rocking to the busy bee's from land to land. As a superfly brother with a master plan, with a beat that's unique to sound real sweet, to make you party to the rhythm seven days a week. Yes, it's true that dreams can come true. If it happened to me, it can happen to you. So let's get up on our feet, let our fingers pop, because Busy Bee's just about ready to rock. <laughs> Now y'all heard the reps and y'all ready to go with the baddest and high five stereo. Oh, so just groove to the rhythm, ride your groove to the beat, and you wanna hear this record every day of the week because the sound that you hear so deaf to your ear. So have no fear, busy beat is here. Ow! I met a young lady that fainted on the scene. She once she read the lotto, that was always her dream. People gathered around and asked did she move? Did she jump back to life to a busy bee's groove? Busy bee make you dance, scream and shout. That's what the busy bee is all about. So before I go and before I quit, I'm gonna give you some more of this busy bee hit. Hey y'all, one day I hit the number and it must be told. Oh, I won a million dollars and ten bags of I took a lady shopping as I played the role. Off a rich millionaire, 22 years old. I called the daily news and then I told the folks. You should have heard me on the phone as I began to boast. Man, they hung up the phone, rushed to the scene just to interview me in that same limousine. A six-door Cadillac, TV and bar. A space antenna at the back of the car. I tore the street all through the night. But to hang with busy bee, you got to be alright. Said winter, spring, after that come fall. Anytime you ready, just give me a call. We'll talk about the birds and the and the way I check the house for you, young ladies. I was raised in the sun, strong as ox, slim, trim, fine as a fox. But right about this time, I just want y'all to know I choose the life that they call the disco. So get up on your feet and let your fingers pop. It's busy beats here and I'm ready to rock. Oh. Uh. And I rock New York City all years around, and my name is known all over the town. People here love the way I run my game. They can't wait to see me make the Hall of Fame. A busy bee is my name, and that's a fact. And you can't beat that with a stick or a bat. Young lady, rock the house, and to all the fly guys, rock the house, and you dance and you dance. And don't quit, cause the music's designed to be a rock hit. Just ooh, ah, ooh, ah, ooh, ah, ooh, ah, ooh, ah place where the ranch boys go to get a little cheaper, to get gusto. But in order to you they come in our spot, you got the own three girls, a mansion, and a yacht. And then you come inside and beat the You got the bet cash money to keep the game alive. You couldn't stay on your feet for nine to five because boys of the ranch don't take no job. Uh, ah, uh, uh, ah, ah, uh, ah, uh, uh. radio stations all over the nation. Take this record out your cover I hesitation is a gift from me and the studio in the sky. Put it on the turntables and you I know why. The B U S Y, the B E E, the man rocks the house most definitely. And he flows like a butterfly, sting like a bee. Not the latest, he's the greatest, and they call him Busy Bee. You don't care if I'm the one because all you wanna do is have some fun. So put your hand on your hip, I make your backbone slip. Put the pedal to the metal, feet with the beat, get down. Stop that messing around because Chief Rocker Busy Bee is in your town. So clap your hands, do the then become a victim of circumstance because everybody rocks when busy beat is down. Come alive, y'all, come on. That's right, I'm taking all Busy Bee. Langs hadden we een Funk Night. Busy Bee's Groove was dat. En dit is Alex O'Neill. Innocent uit de playlist. 8 over 6. We zijn er tot 7 uur vanavond. Daarna hoor je Peter Sterrenburg in Peters Platenparade. think for me. Lifting up his head tight, we should it all. John Cage. Lover of My Dreams, 1984 schrijven we. Langs hadden we een Funk Night tot 7 uur. Dan hou je Peter Sterrenburg in Peters Platenparade. Eerst hoor je even nog Bohannon. Wake Up komt uit de playlist. 17 over 6 precies. mark. One, two, three, four. It'll koppige eh, band uit Californië. En ze maken Philharmonic Funk, zeg maar. Funk schrijven ze dan met P-H-U-N-K. Klinkt lekker P-Funk, zeg maar. Uit de playlist dit, Slave. I'm gonna tell you about all the hard rock that ain't no what you love about. Hey babe, driving me crazy, what you love about. Can you live with it or live without? souvenir 84. 3 over half 7. Nieuw in de playlist. De jongens van The System. It Takes Two is dit. take a good look at myself. I guess sometimes we do lose sight. How could I let System, Mick Murphy en David Frank. It Takes Two van LP The Pleasure Seekers uit 1985. Terug naar de playlist Floyd, Back Is It. Party is a Solution, maar langs hadden we een Funk Night. 7 over half 7. baby Britse formatie Destination. Pure Britse funk dus. En dit is pure Amerikaanse funk. Radiance All Night komt uit de playlist. Hierna nou hoor je souvenir van Unlimited Touch bij Langs Funk Night. met de Dutch Love Explosion. Souvenir 1983 was dat. 6 voor 7, de laatste van deze uitzending. Aflevering 176 van Langs een Funk Night. Besluiten we met Touchdown. Uit Groot-Brittannië ook weer. Ease Your Mind komt uit de playlist. En duurt bijna 7 minuten lang. Dus doe rustig aan allemaal. <laughs> Tijd genoeg. We houden je het nieuws. En na het nieuws hoor je Peter Sterrenburg in Peters Platenparade. Ik wens jullie allemaal een heel fijn weekend, fijne week. Het lekker weer. Zal dat best wel lukken, denk ik. En wij zijn er volgende week weer. Om vijf uur op Langstraat FM met Langstraat FM. Funk Night dus. Funky. De Funky van de Langstraat. Dag allemaal. door Benders Adviesgroep. Het vertrouwde adres voor uw administratie, verzekeringen, hypotheek en zelfstandig intermediair regiobank. Benders Adviesgroep, Stationsstraat 113 in Waalwijk.